van twee uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Onderwijsinstellingen die niet echt een universiteit of een hogeschool zijn... mogen zichzelf ook niet meer zo noemen. Dat staat in een wet van minister Bussemaker... die waarschijnlijk brede steun krijgt van de Tweede Kamer. Onderwijsinstellingen moeten in ieder geval vier jaar bestaan... voordat ze zo'n titel mogen aanvragen. Aanleiding voor de wet is een aantal incidenten... met de Islamitische Universiteit in Rotterdam... De rector van die instelling doet regelmatig hatelijke uitspraken over Koerden en homoseksuelen. Het Amerikaans-Russische akkoord over een bestand in Syrië kan een keerpunt worden in de strijd. Dat zegt de VN-gezant voor Syrië, de Mistura. Maandag werd het bestand van kracht en het geweld is sindsdien aanzienlijk afgenomen. Wel zegt de VN dat er nog problemen zijn met de hulpverlening... Zo staan er 40 vrachtwagens klaar om naar Aleppo te gaan, maar de Syrische regering heeft daarvoor nog niet het groene licht gegeven. Een vleugelstuk dat in juni op het Tanzaniaanse eiland Pemba werd gevonden is afkomstig van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. Dat hebben Maleisië en de Australische Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigd. Het gaat om een deel van de flaps die een vliegtuig meer draagkracht geven bij de landing. Het wrakstuk lag op het strand van Pemba. Eerder werd al een wrakstuk van het verdwenen vliegtuig op het Franse eiland Réunion gevonden. Vlucht MH370 verdween in maart 2014 van de radar met 239 inzittenden aan boord. Als er via een openbaar wifi-netwerk van een winkel of restaurant illegaal materiaal wordt verspreid, is de eigenaar van het netwerk hier niet voor verantwoordelijk. Dat zegt het Europees Hof van Justitie. De uitspraak van het Hof is geen vrijbrief voor het verspreiden van illegale muziek, films of series, benadrukt een woordvoerder. Auteursrechthebbenden kunnen blijven proberen om de downloader en uploader te achterhalen. Het weer nog, is zonnig, het wordt 27 tot 30 graden. Vanmiddag vanuit het zuiden langzaam meer bewolking, mogelijk vanavond de regen of onweersbui in het uiterste zuiden. Morgen enkele buien en af en toe zon, dan wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 richting Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd. Tussen Vinkenveen en Holendrecht staat 5 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat voor het knooppunt Ridderkerk 2 kilometer door een autobrand.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 Ruud en Dolly, bedankt voor eh, twee uur eh, gezellige Zandvoort lunch. En wij gaan beginnen met Midnight Oil en daarna de Police. Veel plezier! een beetje vreemd. We hebben wel eh, verbinding en het loopt, alleen er komt geen geluid uit. Gaan we even kijken hoe dat werkt. Eh, ondertussen zetten we even gewoon een andere muziekje op dan wat u gewend bent. Ehm, we gaan even luisteren naar een, eh, een nummer van... Nou, raad maar. grappig. We hebben het gevonden. Hier komen Midnight All en Beds Are Burning. begonnen deze matchboard met twee knijters uit de jaren 80, 1981, The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. En we begonnen met eh, Midnight Oil en uh, Beds Are Burning uit 1987. Dan gaan we nu naar 1963, naar een van de jaren dat uh, Ricky Nelson hits scoorde. Bijvoorbeeld deze, Fools Rush In, Where Angels Fear To Tread. Fools rush in where angels fear to tread. And so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me. never fall in love. So how are they to know? men never fall in love. So how are they to know? en Ricky Nelson en Fools Rush In. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben wel zes nieuwe binnenkomers. En de laatste staat op 40. Dat zijn Los Bravos en I Don't Care. Eh, de nummer 40 uit de toplijst van 50 eh, jaar geleden. Los Bravos en I Don't Care. Ze hadden een hele grote hit, Black is Black. En daarna Bring a Little Love in. Dat was al iets minder, maar nog wel leuk. En deze die heeft het eh, alleen maar geschopt, denk ik, tot 40. En veel hoger zijn ze niet gekomen. Eén plaatje hoger in die lijst van 15 september 1966. Billy Stewart en Summertime. Er zijn diverse uitvoeringen waarvan ik zeg... die vind ik beter dan deze van Billy Stewart. Hij kwam binnen op 39 met Summertime. Op 37 die band met die ongelofelijke naam... Dave Dozy, Beaky, Mick en Titch. Met een van hun grote hits, Bandit. Bandit, Bandit, just a little bit and take... you can make me feel that I am sure I got a sickness only you can cure. So just relax, there's action, time and honey. Please don't tease me, try to please me. And en Bandit. En die kwamen binnen op nummer 37. Ehm, Als je zegt Sandy Shaw, en dan kun je zo wel een paar hits van erop noemen. There's always something there to remind me. Girl Don't Come, Puppet on a String, Long Live Love. En zelfs Monsieur Dupont. Maar de volgende, nieuw binnengekomen op 33... die hoort niet bij die top 10. Run. As the wind blows through the trees, it sometimes seems to whisper, He is calling me. Then, when the rain falls upon the ground, I often think that it's Him following me. I don't stop to see if He's behind me, I just keep The sun is sinking from the sky. I see a shadow, and I think it must be him. Sometimes there stands someone with their back to just be here. If the telephone rings, I don't pick it up. If someone knocks at the door, it remains shut. What would he do if he the wind blows through the trees, it sometimes seems to whisper, It's gone. Geen grote hit voor Sandy Shaw met Run. Wel geschreven door Chris Andrews. Dat herken je zo aan eh, de muziek. Ehm, maar dit werd dus inderdaad geen grote hit. Op 32 een plaat die wel een grote hit werd.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 nieuw op 32 eh, was dit Bobby Hap met Sunny. En dan zijn we nu toe aan de, de klapper van de week. De hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op nummer 26. En dat is de New Vaudeville Band met Winchester Cathedral. De klapper van de week. week. Chester Cathedral. You're bringing me down. You niet had herkend. Dit was John Lennon van zijn album Rock and Roll uit 1975. Het nummer was natuurlijk eh, You Can't Catch Me. Zijn we toe aan de tip van Willem en die is uitermate verrassend. Willem en ik kennen elkaar al eh, bijna 50 jaar. En in die 50 jaar ben ik toch wel minstens 100 keer bij hem op visite geweest. En in al die tijd is deze zanger nooit op de draaitafel gekomen. John Hyatt en Willem heeft deze eh, gekozen als tip van het album Joel Court, The Ones That Got Away, hits van John Hyatt uit de periode 1979-1985. Het is een verrekt mooi nummer, daar gaat het verder om, maar wel verrassend. She said the same things to me, de tip van Willem. their children. Though you can't believe one sentence, man, you hang on every word. To the line of trash is talking just gets more. same things to me. What'd she say? same. tip van Willem was dit. John Hyatt and She Said The Same Things To Me. En misschien is het wel een guilty pleasure van Willem. Je weet het nooit. Volgende week weer een nieuwe tip van hem. En we zijn benieuwd wat het dan wordt. We gaan naar Sweet Soul van Harold Melvin en de Blue Notes. Van het album, eh, nee, de compositie, dat moet ik zeggen, van Gamble and Huff uit 72. If You Don't Know Me By Now. things that we've been through.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 Dan gaan we nu luisteren naar een nummer uit 1966 van het album Autumn 66 van de Spencer Davis Groep. En het is een fantastisch mooi nummer. En de lead vocal is van Steve Winwood. En ik attendeer je er even op. Hij is op dat moment 18 jaar. Nobody knows you when you're down and out. Thank you. Once I lived the life of a millionaire. Spent all my money, didn't have a care. Taking all my friends out for a mighty good ride. Bootleg liquor, champagne, and wine. Then I began to fall so low. Didn't have a penny, had no place to go. If I ever lay my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle green. nobody loves you. When you're down and out, in your pocket, you ain't got one penny, and your friends, you don't. vocale prestatie van eh, Stevie Winwood... met eh, Nobody Knows You When You're Down and Out. En hij speelde ook nog de piano, ook nog eens een keer. Eh, er staat nu iets gepland, die draaien we niet, want daar is het echt geen weer voor. Ik ga het ook niet uitleggen. Dus we gaan <laughs> verder met die plaat die erachteraan komt. En dat is Georgie Fame. In the meantime... Someday, baby, gonna hit on you, and together we will live life through. But in the meantime. on such a lean time booty, you'll have a hard time. Because I wanna live it up this way, that's why I gotta change my style. You say, give up my gals and wine, so you can see I'm gonna need some loving in the meantime. I'm gonna need some catching in the meantime. I'm gonna be a meantime man. always been like this now. No one can change me. But if you love me like I think you do, you're gonna understand I'll change for you. Give up my girls and wine. So you can see I'm gonna need some loving in the meantime. I'm gonna need some catching in the meantime. just changed my style. But you better know me why. I really love you, although I never show it. Don't tell me we're through. I'll tell you sacrifice and love is grand. It won't be long before we're hand in hand. And I'll give up my gals and wine. So you can see I'm gonna need some loving in the meantime. I'm gonna need some catching in the meantime. get in the meantime, I'm gonna be a meantime man. I'll see you in the meantime. You have a hard time. Cause you'll be Muzikaal markeert er helemaal niets aan, dit nummer. In the meantime van Georgie Fame. Alleen, het was natuurlijk niet zo sterk als de voorganger Yeah Yeah. Die eindigde op nummer 1. Uh, eh, we gaan naar 1975 naar de LP We Can Do It van de Rubets En daar stond op I Can do it. dat waren de Rubats en I Can Do It van het album We Can Do It uit 1975. Jack Nietzsche met The Lonely Server. Die brengen ons naar het eh, nieuws van eh, drie uur. En na het nieuws en de berichten zijn we graag terug met deel 2 van Matchbox.